Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huren zijn dit jaar met gemiddeld 3% gestegen, heeft het CBS berekend. Het is de grootste huurstijging sinds 2014. Elk jaar mogen de huren op 1 juli worden verhoogd met een bepaald maximumpercentage. Dat was dit jaar vastgesteld op 3,3 voor de vrije sector en 2,3 voor sociale huurwoningen. In de praktijk pakte dat wat hoger uit, omdat er uitzonderingen gelden voor huurders met een relatief hoog inkomen. En als een woning van huurder wisselt, geldt er helemaal geen beperking. In zo'n geval ging de huur het afgelopen jaar gemiddeld met 9,8 omhoog. Aluminiumfabriek Aldel bij Delfzijl stopt de productie vanwege de hoge energieprijzen. Volgens de directie kan het bedrijf niet anders omdat er geen overheidssteun is. Het besluit heeft grote gevolgen voor de 200 werknemers van Aldel. Slechts een klein deel blijft aan de slag om essentiële taken uit te voeren... en om de productie weer op te starten zodra de omstandigheden verbeteren. Vorig jaar werd al een deel van Aldel stilgelegd. Dat kostte toen al 120 banen. De afgelopen dag stopte ook een zinkbedrijf in Budel met de productie vanwege de hoge energieprijzen. Uit een vrachtschip voor de kust van Gibraltar lekt zware stookolie. Het schip strandde afgelopen dinsdag na een aanvaring. Het was net vertrokken naar Vlissingen toen het een ander schip raakte in de haven van Gibraltar. Eerst leek het er nog op dat er geen olie uit het schip zou lekken. Maar een Nederlands bergingsbedrijf zag dat er alsnog olie lekte uit twee ventilatiekleppen op de brandstoftanks. Volgens de autoriteiten is er sprake van een aanzienlijk lek. Ongeveer de helft van de gelekte olie is inmiddels weggepompt. AZ heeft voor het eerst dit eredivisie-seizoen punten laten liggen. Na drie zegels op rij speelde de club thuis in Alkmaar gelijk tegen NEC. Het werd 1-1. Het weer, het is helder en droog.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 People call me crazy all the time They make me And Charlie doesn't worry in the morning There's nothing really ever on his mind Sometimes I think that he's just out to get me He can never seem to look me in the eye you think that I can live without your love, you'll see.